een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het nos Kamer wil van staatssecretaris Wekers van Financiën opheldering over zijn relatie met de Roermondse ex-wethouder Jos van Rij. Van Rij sponsorde de persoonlijke campagne van Wekers bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. De oppositie vraagt zich af of daar gunsten van Wekers tegenover stonden. Alfa aan de Rijn moet de leningen aan ondernemers die door de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof failliet zijn gegaan kwijtschelden. Ook moeten de winkeliers een beperkte schadevergoeding krijgen. Dit adviseert de commissie die de hulpverlening door de gemeente onderzocht... na de schietpartij in april vorig jaar. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van het afgelopen jaar... gaat naar een spotje van webwinkel Zalando. Daarin zit een vrouw die bij elke nies van kleding verandert. Vorig jaar werd een ander spotje van Zalando uitgeroepen tot irritantste commercial. Toen ging het om een spotje met nudisten. De Lode Leeuw persoonlijkheidsprijs gaat naar Patricia Pai... voor haar optreden in een spotje voor het miljoenenspel. De dode parachutist die vanmiddag bij Teugen werd gevonden... is een inwoner van het Brabantse Schijndel. De familie van de man is geïnformeerd. Het lichaam van de parachutist werd aan het begin van de middag in een weiland gevonden. Volgens de politie is de man al op zaterdag 8 december uit een vliegtuig gesprongen. Dat was opgestegen van vliegveld Teugen bij Apeldoorn. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. De bultrug Johannes, die op een zandbank bij Tessel ligt, wordt mogelijk vanavond geborgen. Zodra het hoogwater is, beginnen medewerkers van Rijkswaterstaat met een sleeppoging. Als de poging mislukt, probeert Rijkswaterstaat het opnieuw als het weer hoogwater is. Het dier wordt uiteindelijk overgebracht naar Naturalis. De bultrug werd gisteren doodverklaard. Het dier lag er al sinds vorige week woensdag. Pogingen om het dier te redden mislukten. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.